Es.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 Op verzoek van haar eigen partij, de VVD, heeft de minister een onderzoek uit 2000 nog eens tegen het licht gehouden. Dat richtte zich op het Amerikaanse systeem van Keep Your Lane, waarbij auto's elkaar links en rechts mogen passeren, maar niet van rijstrook mogen wisselen. Volgens de minister is dat niet geschikt voor tweebaanswegen zoals in Nederland, omdat er verschillende maximumsnelheden gelden voor auto's en vrachtwagens. In Jemen is een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst omgekomen bij gevechten tussen Sjiïtische en Soenitische moslims. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De omgekomen Nederlander zou naar Jemen zijn gereisd om te studeren aan een salafistische theologische school. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van het overlijden van de Nederlander. De drie belangrijkste rebellengroepen in het noorden van Mali hebben aangekondigd om bij de vredesonderhandelingen verder samen op te trekken. Het gaat om twee bewegingen van het Tuareg nomadenvolk die strijden voor een eigen staat en een Arabische beweging. De groepen sloten in juni een vredesakkoord met de Malinese regering. Het kabinet besloot vorige week mee te doen aan de VN-missie in Mali die stabiliteit in het land moet terugbrengen. Het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan werden voorzorgsmaatregelen genomen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. De elektriciteitsvoorziening is niet onderbroken geweest. De oorzaak van de brand is niet bekend.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 just not like it used to be. Then she says, I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work harder than you know.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 thought you always thought enough of me to always be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

from the start. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. You create.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 should have 106.9 Zie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 改造。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 ZFM.